President Saleh van Jemen, maanden van protesten tegen zijn bewind, nu toch bereid om op te stappen. Saleh is in Saudi-Arabië. Volgens waarnemers zal hij in Riyadh zijn handtekening zetten onder de machtsoverdracht. Saleh heeft al eerder beloofd om op te stappen, maar heeft zich tot nu toe niet aan die belofte gehouden. Opnieuw hebben duizenden mensen de nacht doorgebracht op het Tahrirplein in Cairo. Ze eisen direct de vertrek van de leider van de militaire raad en zijn van plan net zo lang te blijven totdat hij opstapt. Gisteravond zegt de veldmaarschalk Tantawi toe dat de presidentsverkiezingen een half jaar eerder dan gepland worden gehouden. De republikeinse presidentskandidaten in de Verenigde Staten zijn het onderling niet eens over allerlei veiligheidsvraagstukken. Dat bleek tijdens een debat tussen de acht kandidaten. Zo pleitte oud-ambassadeur Huntsman voor onmiddellijke terugtrekking uit Afghanistan, terwijl Mitt Romney vindt dat de Amerikanen nog langer moeten blijven dan president Obama nu van plan is de Amerikaanse staat Indiana is een 25-jarige pedoseksueel veroordeeld tot 315 jaar gevangenisstraf. De man heeft bekend dat hij vijf kinderen in de leeftijd van twee maanden tot vier jaar heeft misbruikt. Omdat de dader ook nog eens opname van het misbruik had gemaakt, heeft hij naast de maximale straf voor kindermisbruik ook de maximale straf gekregen voor het maken en verspreiden van kinderporno. En in Amsterdam is actrice Elisabeth Versluis overleden. Versluis begon haar carrière in 1954 bij het Rotterdamse Toneel. Bij dit gezelschap speelde ze in talloze toneelstukken. Bij het grote publiek was Elisabeth Versluis vooral bekend van tv-series als Maigret. Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen meneer? De Fabriek, Medisch Centrum West en Oppassen. Afgelopen jaren speelde ze de rol van de schoonmoeder van Jaap Kooiman in Toen was geluk heel gewoon. Elisabeth Versluis is 87 jaar geworden. Het weer bewolkt en nevelig met lokaal een beetje regen. In het zuiden komen mistbanken voor. Vanmiddag blijft het bewolkt. In het westen kan nog even de zon doorbreken. Het wordt 8 graden in het noordoosten en een graad of 11 in het zuidwesten. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De langste files in de Randstad op de A4 Den Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 10 kilometer. A6 Lelystad Muiden voor Almere Zand 6. Op de A8 Zaandam Amsterdam beknopend Koenplein 5 kilometer. Richting Amstelveen op de A9 vanuit Alkmaar voor knopend Dorp 6. A12 naar Utrecht tussen Gouda en Bodegraven 5 kilometer. En vanuit Hoek van Holland op de A20 naar Gouda voor de Brechtseplein 7. A27 Almere Utrecht tussen Huizen en Hilversum 5 kilometer na ongeluk. Alle rijstop. We zijn weer open. Op de A28 Zwolle Utrecht bij Leusden 6. A44 Den Haag Amsterdam bij Noordwijkerhout 9 kilometer. Dat is de nasleep van een aanrijding. De provinciale weg N201 uit Horen-Zandvoort is dicht. Tussen de aansluiting A4 en Hoofddorp is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtauto.